Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Topt vandaag vrijgelaten. Dat meldt de Telegraaf op basis van bronnen bij politie en justitie. Holleder heeft zijn straf van 9 jaar cel voor afpersing voor twee derde uitgezeten. Hij heeft vijanden in het criminele circuit, daarom zou hij in een geblindeerde auto op een geheime plek worden afgezet. Bekenden pikken hem daarop. Twitter gaat berichten in een land blokkeren als de inhoud strijdig is met lokale wetgeving. Twitter noemt zelf naziteksten als voorbeeld. Die zijn in Duitsland verboden. In het buitenland kunnen ze nog wel worden gelezen. Critici zijn bang dat Twitter buigt voor autoritaire regimes, zoals die in China. Tijdens de Arabische lente zei het bedrijf nog dat het alle tweets ongeacht de inhoud zou doorgeven. Meer dan 100.000 mensen hebben de petitie Kinderpardon getekend. GroenLinks heeft met steun van verschillende bekende Nederlanders een actie opgezet voor minderjarige asielzoekers die mogelijk worden uitgezet. De petitie roept minister Leers op om jongeren die hier zijn geworteld niet terug te sturen naar hun land van herkomst. In Frankrijk is de vroegere directeur van de borstimplantatenfabriek PIP aangeklaagd wegens zware mishandeling. De oud-directeur werd gisterochtend opgepakt. Hij is op borgtocht vrij. PIP produceerde implantaten met een gel die mogelijk kankerverwekkend is en die kunnen gaan lekken. Wereldwijd hebben 400.000 vrouwen die dingen. In Nederland zijn er 1000 tot 1400 vrouwen met een PIP-implantaat. Monty Python gaat een nieuwe film maken. De Britse comedygroep begon eind jaren 60 met tv-werk en werd later bekend van films als Life of Brian... Groepslid Terry Jones wil nu een science fiction film gaan maken, Absolutely Anything. En John Cleese, Michael Palin en Terry Gilliam doen mee. Ze proberen ook Eric Idle erbij te betrekken. Verder krijgt ook de Amerikaanse komiek Robin Williams een rol. Het weer, het is meest droog en een paar graden boven nul. Overdag veel zon, alleen in de kustgebieden kans op een bui. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A16 tussen Rotterdam en de Belgische grens. En op de A20 tussen Maasdijk en Rotterdam.